Dik de met het NOS Journaal. In Oostenrijk heeft een man mishandeld, misbruikt en gevangen gehouden. Volgens Oostenrijkse media is de zaak aan het licht gekomen toen de man na een val medische hulp nodig had. De man van 80 woonde al die tijd met zijn vrouw en verstandelijk gehandicapte dochters in een huis in Braunau am Inn. Ze leefden met z'n allen in één kamer, hoewel het huis veel groter was. De dochters, die nu 45 en 53 zijn, moesten op een houten bankje slapen. Hij dreigde hen te vermoorden als ze naar de politie zouden stappen. De vrouw van de man overleed in 2008, het jaar waarin in Oostenrijk een andere grote misbruikzaak aan het licht kwam. Jozef Fritzel had zijn dochter 24 jaar misbruikt en gevangen gehouden. Bewoners van een villa-wijk in Oud-Turnhout in België willen de politie betalen voor extra bewaking. Ze hebben de politie en de gemeente Turnhout gevraagd of dat mogelijk is. Bewoners van de wijk willen gebruik maken van een speciaal camerasysteem dat door de Turnhoutse politie wordt gebruikt om kentekens van auto's te lezen. Dat mag van de Belgische wet niet worden gedaan door particuliere beveiligers. Volgens Belgische media hebben bewoners van de wijk in Oud-Turnhout 30.000 euro over voor gebruik van het systeem. De vier Italiaanse journalisten die gisteren in Libië werden ontvoerd zijn vrij. Dat staat op de website van de krant van twee van de vier journalisten. Ze werden gisterochtend door aanhangers van Gaddafi ontvoerd toen ze op weg waren naar Tripoli. Hun chauffeur werd doodgeschoten. Hoe de vrijlating van de vier Italianen precies in zijn werk is gegaan is nog niet duidelijk. Het hoofd van de Nationale Overgangsraad in Libië, Gibril, is in Rome voor overleg met premier Berlusconi. Gibril maakt een reis langs Europese hoofdsteden om te pleiten voor het vrijgeven van bevroren tegoeden van Libië. De opstandelingen zeggen dat ze snel 5 miljard dollar nodig hebben voor onder meer de gezondheidszorg. Het weer, zon, maar ook enkele buien.